pleegde de terreurgroep Nationaal Socialistische Ondergrondse tien moorden, die ook wel de Dunnermoorden werden genoemd. Onder de slachtoffers waren acht Turks eigenaren van Swarma-zaken. Het weer vanmiddag geregeld zon, het is 20 tot 22 graden. Morgen vooral in het westen veel bewolking en overal kans op een bui.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 Radicale fundamentalistische moslims slopen de graven van heilig verklaarde Soefi-leiders met bijlen en kleine graafmachines. De grafschenners zijn lid van Ansardine, een fanatieke moslimgroep die dood en verderf zaait in het noorden van Mali. De extreem fundamentalisten zien het als een goddelijke opdracht om heiligdommen van de zeer gematigde Soefis te verwoesten. De regering van Mali heeft geprobeerd de heiligdommen te beschermen door ze op de VN Werelderfgoedlijst te zetten, maar Ansardine erkent geen enkele lijst of internationaal organisatie en gaat door met de vernielingen. Finland zal het opkopen van staatsobligaties door het Europese noodfonds ESM blokkeren. Vorige week werd op de Eurotop besproken dat het noodfonds ook gebruikt zou kunnen worden om staatsobligaties van probleemlanden als Spanje en Italië op te kopen. Die landen kampen met hoge rentes en die kunnen omlaag worden gebracht als het steunfonds staatspapieren opkoopt. Voor die stap is toestemming nodig van alle 17 eurolanden en Finland zal geen toestemming geven. De Finse regering vindt het een inefficiënt instrument om de markt te stabiliseren. De Nederlandse regering is ook geen voorstander van het opkopen van obligaties door het fonds, maar premier Rutte wil het niet op voorhand uitsluiten.